Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bedrijf achter de meeste statiegeldautomaten is gehackt. Alle 4000 automaten in supermarkten zijn offline gehaald. Daardoor moet bij een kleine storing al een monteur komen... omdat het bedrijf niet op afstand kan zien wat er aan de hand is. Volgens het bedrijf komt de cyberaanval helemaal niet goed uit... omdat veel medewerkers met vakantie zijn... en het innemen van blikjes nieuw is bij de apparaten. Supermarkten zullen langer moeten wachten tot er een monteur komt... als de statiegeldautomaat kapot is. Edwin van der Sar ligt niet meer op de intensive care. Op Twitter deelt hij een foto waarop hij lachend op een ziekenhuisbed zit met zijn vrouw. Hij hoopt volgende week weer naar huis te kunnen om daar verder te herstellen. Bijna twee weken geleden werd de ex-Ajax-directeur getroffen door een hersenbloeding tijdens zijn vakantie in Kroatië. Eerst lag hij daar op de intensive care. Afgelopen vrijdag werd hij naar Nederland gebracht. Op een top van de EU en Latijns-Amerika had het eigenlijk met name over de handel tussen de twee werelddelen moeten gaan. Maar in plaats daarvan werd er druk onderhandeld over wat de landen zouden zeggen over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een aantal Latijns-Amerikaanse landen willen Rusland niet te streng veroordelen. Toch hebben ze samen met de EU gezegd dat de oorlog tegen Oekraïne zorgwekkend is. Big Bazaar sluit later dit jaar 13 van de 125 winkels als de huren niet worden verlaagd. Vanochtend bleek dat de winkelketen twee winkels in Wormer en Schagen vanwege huurachterstanden moet ontruimen. Big Bazaar heeft net als andere winkels last van hoge energieprijzen en loonstijgingen en consumenten geven minder geld uit. Deze vrouw koopt vooral huishoudelijke producten en dingen voor de kinderen bij de Big Bazaar en Warmer. En ze is er niet heel kapot van dat de winkel moet sluiten. Het zal jammer zijn, maar ja, ik vind het niet zo... Eh, nee. Ja, als er maar wat leuks voor terugkomt. En waar gaat hij dan die spullen kopen? Action. Ja, dan ga ik naar Action in Wormerveer. De eigenaar hoopt er nog uit te komen met de verhuurder van de panden in Wormer en Schagen.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 bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. my heart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

大。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 en zomerhits.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 Son, I wanna be the one